Dit, dit is Radio 501. Radio 501. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Nu op Radio 501. nieuws met Armin Tammiga. Oh, come on. Step a little closer. Bend your head like you do me a proposal. say nothing. beste muziek. Als je dat maar weet. Een hele goede middag. En Adriaan Pomp, bedankt voor je voorgaande twee uur Radio 501 Classics. En je weet het, hè, mocht jij een eigen Classic Top 3 eh, willen samenstellen, dan kan dat. Gewoon eventjes mailen naar studio.radio501.nl en dan gaat eh, ons eigen Adriaan Pomp daar keihard mee in de weer. 10 minuten over 2. Het is eh, eh, eigenlijk een zondag die heel erg druilig begon. En ik dacht eigenlijk te kunnen gaan vertellen dat, eh, dat het echt prima weer is om lekker thuis te blijven en de radio aan te zetten. Maar inmiddels is het zonnetje doorgebroken. En ja, zou je ook een wandelingetje kunnen maken. Maar als ik jou was, zou ik gewoon lekker thuis blijven en lekker bij de radio blijven zitten. Jorden, overigens zojuist Jori Zwart. Zij is finaliste in de Grote Prijs van Nederland in de categorie singer-songwriter I Say Nothing. Je kunt op onze website nog een, een interview met haar, eh, met haar zien. Moet je maar eventjes eh, kijken bij de video's. Anders gewoon eventjes lekker een beetje doorscrollen op de website. En ehm, wat ga ik allemaal doen tot 4 uur? Lekkere muziek draaien, dat sowieso. En laat het lekker interactief houden. Dus mocht jij zelf eh, denken van joh, dat vind ik echt een plaatje die je op deze zondag thuis hoort. Gewoon even mailen. Studio radio En anders zie ik het wel verschijnen in de babbelbox. Ehm, ja, en dan is er nog iets. Ik zou eigenlijk eventjes gaan bellen met Tim Knol. Maar ja, zijn telefoon is gisteren gestolen eh, in een kroeg in Horen, uh, zag ik op Twitter staan. Hij is op het moment eh, aangifte aan het doen bij de politie. Maar goed, ik ga straks eens even kijken of ik meer informatie daarover kan lospeuteren bij onze eigen Tim. Dit is ook heel erg lekker, komt uit België. Mevrouw heet Sela Sue. Luister naar het heerlijke ragamuffin. You never had it I know. But I still remember you. And what we used to say so. say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. Listen to the sound that he pours. Huh. rock him up and as a freedom fighter. He's handling choice, and I know rock off and it's a one-offy friend What you see is what you really did in the end But what you ever gonna gonna do, I don't know uh. dear rock em off, not fall down Cause she is the wisdom of not to fool around But why don't you be good and see on the ground that I will never forget. Yeah, yeah. Sailor Sue, Ragamuffin. De laatste keer dat ze in de studio heeft gestaan was dat samen met Tony Bennett.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 You know I'm yours for just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul. are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear. My life a wreck. You're making. You know I'm yours for just the taking. this is Matt from Down Under. You're listening to my favourite radio station, Radio 501. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio at radio501.nl Hey, I love the nightlife, yes I do, it's so much fun before you know it, ah, here comes the sun. Sweetheart, it's been real, but the thrill is gone. Mm. silence is like a spirit that, that picked my house to haunt. Oh, but I know it's there, so I'm nonchalant. Yet deep inside, I need. Tony Bennett en Amy Winehouse. Eh, Body and Soul. dit herken je ongetwijfeld als zijnde CeeLo Green. En I Want You. Hold On To Love. Ehm, ik eh, had een mailtje gekregen van mijn grote vriend Elio Pace. Dus ik had zoiets van, weet je wat? We got the bug back. Got the bug back, he's got the bug back. Eh, van plan om naar eh, Nederland toe te komen. Elio Pace met zijn hele gevolg. Je hoorde Got the Buck Back. Johnny zie ik op de balbox zeggen dat hij het netjes houdt. Nou, dat ben ik eigenlijk helemaal niet van hem gewend. En inderdaad, Tim Krol, hij is zijn telefoon kwijt. Hij is gisteren gestolen in een kroeg in Horen. Ik zou niet weten welke kroeg. Ik weet wel een aantal kroegen waar hij graag komt. Maar ja, dat is een beetje gissen welke kroeg uiteindelijk de telefoon is gestolen. En dan vraag ik me toch een klein beetje af hoe dat dan kan, weet je wel. Heeft hij dan zijn jas ergens eh, laten hangen waar dat ding in heeft geslingerd. En ja, inmiddels is hij aangifte aan het doen eh, bij de politie. Maar mocht jij de telefoon van Tim Knol hebben gevonden... Nou, dan zou ik gewoon eventjes... Uh, anders gewoon eventjes in de studio. Of laat het eventjes los op Twitter. Tim Knol. Ik weet zeker dat er een leuke beloning afvast hoort wanneer jij de telefoon van Tim weer weet te overhandigen. Wellicht mag je een keertje met hem mee als je ergens een optreden hebt en met je backstage gezellig gewoon even een pilsje kan drinken en een beetje kan hangen. Ik zal straks eens eventjes vragen op Twitter eh, hoe het ervoor staat. En uh, of we een actie kunnen gaan beginnen. Dus uh, laten we op zoek gaan naar de telefoon van Tim Knol. Dit is Coldplay. When she was just a girl, she expected the world. But it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. voor de meest begeerde vegetariër ter wereld, Chris Martin. Hoor je Coldplay in Paradise. Studio at radio501.nl. Het is vijf minuten voor half drie. Ik ga er straks nog eventjes een Chris Thijsmansje uitvaardigen, want dat... Uh, ik ben wel benieuwd wat, eh, wat ons het weer te wachten staat. De laatste week van november. Ik ga het straks ook nog eventjes hebben over de eerste vrijdag van december. Want dan is er weer een Arwin en Johnny Live. En daar kun jij bij zijn. En hoe kun je erbij zijn? Heel simpel. Gewoon even mailen naar studio.radio501.nl. Wees er wel snel bij, want vol is echt keihard vol gewoon. Maar daarover straks meer, want we hebben een heel leuk bezoek. Of een leuk bezoek. Wat dacht je van Snow Patrol? This isn't everything you are. You can't find the phone, so you can call it off. But it might be for the best. You can't walk away. anyway. Because you've nowhere else to go.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 And your friends keep calling, worried sick. And there's strangers everywhere. This that every took the call. How could you know? that he'd slipped away last night. And you wish you'd went home days ago to say goodbye or just alone.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 figured unfamiliar. Mena en Homeless op jouw eigen Radio 501. Muziek van eigen bodem. Die meneer die het eh, zo lekker heeft gedaan, eh, meedeed met een een of andere contest. En toch zoiets had van, weet je wat, ik ga lekker zelf verder.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 Terwijl ik op Twitter word gemanaged door Stevie Groot, die eh, stond ergens in de keuken. En ons, die is eh, lekker aan het oppassen. Nou, Stevie, over het oppassen gesproken. Een van onze DJ's die zoekt een oppas op 18 december. Dus ik weet niet of je geïnteresseerd bent. En, eh, ik zal je zo wel eventjes een, een berichtje sturen op, op Twitter dan. Terwijl wij ondertussen teruggaan naar het jaar 1991. En eh, dat is eigenlijk eh, het jaar dat we voor het laatst van deze meneer gehoord hebben. Van het gelijknamige album. En daarvoor eh, ja, hoorde je veel vaker van Samen met Sherelle. Dan weet jij het al over wie ik het heb. Alexander O'Neill. De man is geboren in 1955 en heeft de hitlijsten onveilig gemaakt tot aan 1991. Dit is All True Man. When you need a friend, someone you can lean Alexander O'Neill op jouw eigen radio 501. En wat een lekkere muziek maakte de man toch. Ik zat te denken van, weet je wat, we gaan een beetje door in dezelfde stijl. Alleen is dit dan weer een aantal weken geleden uitgebracht. En eh, is eh, afkomstig van Robin Thicke. Lijkt een beetje op dezelfde sfeer als Alexander O'Neill in All True Man. Luister aandachtig naar het hele mooie Love After War. love you war. When I put down our weapons, baby. Lay your guns down on the floor now. Love after war. And give me some love. was niet helemaal van op de hoogte, maar Ariadne komt zojuist eh, de Radio 5 Live Studio binnenlopen. En die zegt, ja, weet je ik heb toch maar een verdwaalde carousel in elkaar gedraaid. Dus straks tussen 4 en 6, de Radio 501 carousel met niemand minder dan Ariadne. Ga daar eventjes eh, lekker voor zitten. Terwijl Adriaan weer thuis is aangekomen. En nou, ik... Eh, ik moest eventjes eh, een paar boodschapjes halen, want we hadden geen koffiemelk meer hier in de studio. En dat is eh, toch een dingetje wat je dan wel nodig hebt. En toen kwam ik Sinterklaas tegen en die zegt van... joh, als je Adriaan tegenkomt, geef dit eventjes eh, aan zijn dochter dan. Dus die is lekker aan het snoepen nu van een tractatie van onze eigen Sint. Deze heren speelden gisteren in Manifesto in Horen. Het is Jeff Specials en Bird. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would start talking and start whistling. Cause they know things I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at a lost soul and fly away. Too close to the window. I'm looking for some info. Can I trust Google Maps? It's photographs. What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that too get old? Like making love and alcohol? Or that track you wrote that made them all dance on the dancing floor? But the dancing floor ends at four. When the dancing people have to go, and there's nothing left for you to roll and home. The sun don't shine at night. Oh no, it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not. showers from a broken home to explain the fact I'm cold and alone. But my family's golden, so it's probably just my own fault again. I wish those seven birds came back and told me why this earth is whack. Cause it is sink what we deserve and get. Or do you think that we should work on that? Sunday evening, Monday's eager to kill me like he did last week. I'm not the guy you think you need. I wish that you stop missing me and stop distinguishing you and I. But we are the same, you're in my mind. But rain replaces snow, and that's just pretty fucking lame, yeah. The sun don't shine at night. Oh no, it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm deze mannen. Chef Special en Birds op jouw eigen Radio 501. Inmiddels is het 10 minuten voor 3. En heb ik nog een dik uur te gaan. En daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik heb hele leuke muziek voor je klaarstaan. Van John the Giant, Jim Class Heroes. Zwart-wit, speciale track die ze voor de, de Arwin Johnny Show hebben gemaakt. En ik kreeg van de week een, uh, een EP'tje in de brievenbus van de Radio 5 Line Studio. Van een bandje dat heet Reveler. En dat is echt een heel leuk bandje. Je moet eventjes kijken op de website www.reveler.nu. Fly Pilot Fly. Het is een eh, nummer waar eerst natuurlijk eventjes de motor van uh, eh, het desbetreffende vliegtuig gestart dient te worden. En ik hoor dat het een, uh, een is. Zo'n Rolls Royce motor erin, weet je wel. Fly, Pilot Fly. Heb jij een eigen demo? Of weet je iemand die mooie muziek maakt? Gewoon eventjes opsturen naar studio radio501.nl Genoeg daarvan. Dit is Fly, Pilot Fly. It's gonna be a showdown. Who will keep you safe and sound? Keep you from hitting the ground. Sure. Laat mij weten wat jij van deze plaat vindt. Vind jij het eh, plaat voor je hoofd waardig? Laat het even los op de ballenboxer, en anders via studio at radio501.nl. De band heet Reveler. We eh, staan uit uh, Sven Zerk, Ramon de Wilde, Roland C. en Daniel van Dalen. fly, Pilot, Fly. Ehm, ik ga de plaat van je hoofd van de komende week draaien. Van, die hebben we afgelopen... nee, dat ga ik nog niet doen. Ik ga iets wat anders draaien. Kijk nou toch dacht dat ik er al aan toe was, maar dat is absoluut niet het geval. Hierna hoor je de plaat voor je hoofd.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 Zaterdagavond 3 december 2011 sta jij op tegen kanker. Opgeven is geen optie in het Hof van Horen. DJ's E-Sonic, Pascal Moraes, Santos en een speciale act van Lange Frans dragen bij voor de Kankerstichting. Doe mee met de loterij en win een dag op stap met Dean Sanders. Brian Mode Experience waardebonnen, Icewatch horloges, Kartal waardebonnen, Soja Restaurant waardebonnen en Buddha to Buddha sportieve kledingsets voor mannen en vrouwen. Bestel nu uw kaarten en ontvang een gratis t-shirt van Opgeven is geen optie. Ga naar www.opgevenisgeenoptie.com en kom langs op 3 december in het Hof van Horen. Ik ben Jopie. Na de chemo zorgde het aquajoggen dat ik een goede conditie kon houden. Dat heeft me echt geholpen en ik doe het nog steeds met plezier. Steeds meer mensen in Nederland krijgen de diagnose kanker. Dat kan tegenkracht niet helpen. Wel kunnen we mensen met kanker helpen sporten met een sportplan op maat. Gemaakt door mensen die weten dat je niet beter wordt van sport, maar dat je er beter tegen kan als je een goede conditie hebt. Mensen die weten wat jij doormaakt omdat ze het zelf hebben meegemaakt. Steeds meer mensen vinden kracht in tegenkracht. Daarom is het tijd dat zorgverzekeraars de methode tegenkracht gaan vergoeden. Kijk op tegenkracht.nl. De Nadine Foundation en Radio 501 presenteren. Nadine Forever Memorial. 2 december 2011 in Schouwburg Park in Horen. Een spetterende benefietavond om het leven van Nadine Beemsterboer te vieren. Het concert van 2011 tegen zinloos geweld. Reserveer tijdig een tafel in de brasserie, waar Ramon Beuk gastronomische hoogtepunten serveert. Om half negen volgt een spectaculaire muziekavond. Met Rozer, Bart Zijlstra, Crystals, The Dazzling Dancers, John Carthouse, The Soldiers... en de afterparty verzorgd door DJ Dennis van de Geest. Kaart A 29,50 euro, inclusief het boek Man, ik bel je zo terug van Wanda Beemsterboer Avenarius... zijn verkrijgbaar bij Schouwburg het Park in Hoorn. Kijk voor meer informatie op www.nadinefoundation.nl 2 december 2011, Schouwburg het Park in Hoorn. De opbrengst van deze memorabele avond wordt beschikbaar gesteld aan Warchild. Nadine Forever Memorial. Ons geweld eindigt waar respect begint. Hoe was jouw week? Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Kijk voor tips op geefkinderenhunspelterug.nl. Nu op Radio 501. Afternoons met Armin Tammiga. van hop, Rustig hangen met de mannen, een pitstop Kunnen we chillen en overal over praten Terwijl Arwin draait regelt Johnny de Saco en Johnny Zing een liedje voor een man Laat je horen wat een echte Amsterdammer kan Ga nu naar de site, dan heb je kans dat je mij ziet Shout-out naar Mits, thanks voor de beat Net als 501, weten we dat het niet stopt Binnenkort weer een plaat voor je kop dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. Met Johnny. Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. 501. Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. Met Johnny. Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. 501. Dit is de Arwin en Show. En als je weet, hebben ze elke week weer een nieuwe show. Vol met nieuws, interviews en verschillende artiesten. Dus elke week hebben ze weer wat nieuws bij Radio 501 Waar dit is en dit blijft je radiozender nummer 1 En dankzij hun zijn wij zo ver in de game En dankzij hun krijgen wij ook die airplay En daarom wil ik zo dankbaar wezen Dus een big shout-out naar deze Horenezen Ze vertellen wat je precies moet wezen Om uit je plaat te gaan, om te gaan feesten Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag door de zien zo Met Johnny Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag door de zien zo 501 Dit is dit is de Arwe Show. Ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. Met Johnny. Dit is de Arwe Show. Ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. 501. Arwe Johnny zijn bezig met een goede show. Wil je niet down met dit, dan wil je dom of zo. B naar je 501. nee, door je speakers, je kan niet meer om ons heen. Nee, dus ja, wat zal ik je vertellen? Bij deze radiozender is het altijd gezellig. We kunnen mailen of bellen, afspraken maken. Kom maar niks zeggen, ik ben zelf wat te praten. Dus liever luister 501 en Johnny elke vrijdag zet het maar in je systeem Hey, luister 501 en Johnny elke vrijdag zet het maar in je systeem dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo Met Johnny Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien shows. Ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. Inderdaad, elke vrijdagavond tussen 9 en spookuur. De Arwin en Johnny Show. En komende week is het weer zover. Dan hebben we een live uitzending met live artiesten. John Spijker en Barbara Bredij komen langs. En dat is echt de moeite waard. Eh, ze zijn er niet voor het eerst. Eh, ze zijn echt een beetje vaste gasten bij de Arwin en Johnny Show. Zeker als het om eh, de live uitzendingen gaat, waarbij het publiek ook welkom is. mocht jij willen komen, dan zou ik heel snel mailen naar studio.radio501.nl. Zetten we je op de gastenlijst en dan weet jij zeker dat je binnen kunt komen. Want er past maar ongeveer 30 man in de studio. Dus vol is ook echt gewoon kei en keihard vol. Hij is de telefoon kwijt en als jij hem vindt, dan zal er vast wel een leuke beloning tegenover staan. Hier is Tim Knol en Sam. Sam's leaving on a midnight train. Holes in his shoes, holes in his brain. Holes in his head where the money goes through. But an excuse to leave and a one-way ticket too. Sam's leaving town. Alles een stekker. Want ja, zijn telefoon is gisteren gejat in een kroeg in Horen. Hij is aangifte aan het doen eh, op het politiebureau in Horen. Het ellendigste ervan is dat hij eh, wat dingen had opgenomen met zijn, eh, met zijn telefoon. En dat is hij dus nu ook allemaal kwijt. En daarnaast staan er ongetwijfeld allerlei telefoonnummers in. Van mensen die dus inmiddels helemaal gek worden gebeld met de telefoon van Tim Knol. Ik hoop echt dat hij hem terug gaat, gaat krijgen, dat apparaat. Deze plaat draai ik eventjes speciaal voor mijn grote vriend Cyril Prumper. The Rolling Stones en Anybody Seen My Baby. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes. good. Anybody Seen My Baby? Johnny, als je zit te luisteren, eh, er staat een Duitser voor de deur. Inderdaad. En die belt gewoon nu ook gewoon gelijk ook, eh, gelijk ook op. Eh, terwijl ik midden in, een, in de uitzending zit. Dus jou bel ik straks terug. Ik had ook eigenlijk helemaal mijn, telefoon niet aan mogen hebben natuurlijk. Dat begrijp je zelf ook wel. De Undisputed Truth die stond net zoals de Temptation destijds onder contract bij Motown. En beide groepen die hadden Norman Whitfield toen de tijd als hun producers. Maar ja, doordat de Temptation een veel succesvollere geschiedenis hadden dan de Undisputed Truth, moesten eh, de, de laatstgenoemde groep het eh, eh, het vooral met probeersels van Whitfield eh, en zijn grijfpartner Barnett Strong en met covers van de Temptations doen. De enige grote hit die de Undisputed Truth toen kende was hun single Smiling Faces Sometimes. Eveneens een cover van The Temptations. The Temptations hadden toen al drie nummer één hits op hun, eh, op naam staan. Op chronologische volgorde zijn dat My Girl, I Can't Get Next To You en Just My Imagination, Running Away With Me. Papa was een Rolling Stone bleek voor de Undisputed Truth weer geen grote hit te worden. Ondanks het nummer op de top 25 in de R&B-lijst van de Verenigde Staten bereikte, bleef het eh, op de poplijsten datzelfde land steken als een schamele nummer 63 positie. En de Temptations deden dat al stukken beter. In het vorige eh, uitzending, vorige uur, heb je kunnen luisteren naar de Radio 501 Classics onder aanvoering van Adriaan Pomp. En die draaide de uitvoering van Was Not Was. Ik heb hier weer een andere uitvoering die vorig jaar pas eh, uit is gekomen onze eh, grote, of eigenlijk kleine, grote Britse vriend Phil Collins. En daar is, eh, dat is de track die ik eh, nu voor jou draai. Ondertussen blijf ik een shout-out doen naar de telefoon van Tim Knol. Welke flerk heeft dat ding weten te jatten? ik hoop dat hij ergens is achtergelaten en dat de, de eerlijke vinder hem bij Tim weten overhandigen. dan ben ik weer benieuwd wat Tim daar tegenover stelt. Of hij een dansje maakt, of dat hij... Dat je op de foto gaat. Of dat je een album van hem krijgt, gesigneerd en wel. En wellicht doet hij wel een huiskamerconcert bij je. Ik weet het niet. Ik wilde Tim eigenlijk bellen, maar ja, hij heeft geen telefoon meer. Dus dat is eh, ja, stukken minder natuurlijk nu. Ik zal zo even een Twitterbericht naar hem laten. Luister jij ondertussen naar Phil Collins. It was the 30 September. That day I'll always remember. Yes, That was a day. Then my daddy died. Never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama hung her head and said, Papa was a rolling stone. Wherever he led his hat was his home. was alone. Papa was a rolling stone. talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching, dealing dirt, stealing in the name of the Lord. Mama her head and said, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Tell me, as I once said, Papa, to an early grave. Folks say Papa would beg, borrow, or steal to pay his bill. Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. a rolling stone. Wherever he led his hat was his home. When he died, all he left us was alone. You know, Papa was a rolling stone. Wherever he led his hat was his home. van Dave Stewart, Mick Jagger, Josh Stone, Damian Marley. En nog een man uit India waarvan ik zijn naam niet kan uitspreken, want dan krijg ik een tongkneuzing. Noemen zichzelf de Super Heavy. Ik hebt geluisterd naar Beautiful People. En daarvoor hoorde je inderdaad Phil Collins en Papa Was a Rolling Stone. Mijn maatje van vrijdagavond zat op de ballenbox en eh, is inmiddels volgens mij onderweg naar de studio. Om het een en ander kort te sluiten voor Bierfest 4. Duitse Wiener, ja, dat Wiener, ja, dat is de bierfest in Wiener. Die, uh, die vierde bierfest in Wiener. Eigenlijk moet ik zeggen, bierfest in Wiener! Want zo zegt een echte Duitser dat natuurlijk ook, dat begrijp je wel. The super heavy and beautiful people. Maar dat is niet wat Johnny aanvroeg. Johnny die had het iets van, eh, ja, het vorige programma wat Johnny draaide, dat was uh, eh, 501 Classics. Overgenomen door een hele goede opvolger in de vorm van Adriaan Pomp. Johnny kan het af en toe gewoon niet even laten om dan zo'n lekkere classics aan te vragen. Dit zijn de Spinners en I'll Be Around. keiharde disco classics van de Spinners op jouw Radio 501. We spreken het jaar 1972. Ik kan je vertellen dat ik mijn luier nog aan het vol was in die periode. Geloof me, daar was ik keigoed in. En stinken echt als een malle. Mijn moeder klaagt er nog steeds over. En terecht. Vind ik tenminste wel. Ik weet hoe jij je luier vol maar laat het anders gerust even weten via de babbelbox of stuur me een mailtje. Ja, dat heb je er nog een foto bij ook. Studio radio 501.nl. Kan mij helemaal niet bommen. Muziek van de dagen van nu. hele dagse muziek op jouw eigen Radio 501. Young the Giant heet de band. Ook andere dingen trouwens, hè? studio radio 501.nl. Young the Giant, luister naar My Body. Maasje. Dit is Radio 501.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 My universe will never be the same. I'm glad you came. cast a spell on me, spell on me. You hit me like the sky fell on me, fell on me. And I decided you look well on me, well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand. Hand you another drink, drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away away from us, so stay, stay with me. I can make, make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. the sky fell on me, fell on me, and I decided you look well on me, well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink. make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. 10 minuten over half 4 op je eigen Radio 5 501. Dus ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat het bij jou thuis ook 10 minuten over half 4 is. Je The Wanted and Glad You Came. En daarvoor de Gym Class Heroes. Featuring Adam Levine. Stereo Hearts. Ik weet of op de site hebt zien staan. Zaterdag 3 december is er een benefietfeest in eh, het Hof van Horen. Dat zit op de dubbele buurt. Er wordt een loterij wordt er gehouden. En dan kun je een dagje op stap met Dean Sanders winnen. I'm glad you came. ja, ik weet niet of het leuk is om met Dien een hele dag op stap te gaan. Maar als jij dat leuk lijkt, dan eh, zou ik zeker eventjes gaan kijken. Op, eh, opgeven is geen optie. De opbrengst die gaat naar het KWF, eh, de kankerbestrijding. En dat ja, is een goede zaak. Alvorens, daar heb je ook 2 december ook nog een keer een, een benefietavond.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 I can't help feeling we could have had it all. You're wish you Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you, and it's gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making a home down there, mine sure won't be shared scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Your wish you never had. you played it with the beating. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into tragic gold. Pay me back in kind and reap just what you sow. You're gonna wish you yeah, never had met me. Tears are gonna fall. Rolling in the deep. You're gonna wish you never had met me. Tears are gonna fall. we could have had it all. You're gonna wish you never had met me. Rolling in the deep. Tears are gonna fall. You had my heart and soul. You're gonna wish you never had met me. Laat mij nou maar weten welke mooier is, die van Adele of die van John Legend. Rolling in the Deep.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 En die maken we nog blijer. Want dit is JT Nero en Grey Ghost. After they sound different to you, cause they're all different seeing. en de prachtige mooie Alison Russells hebben hier op het Vader Jacob steeds gestaan. Je hoorde Grey Ghost. Het is een oude Radio 501 plaat voor je hoofd. En als we dan toch over Radio 501 platen voor je hoofd hebben... Dan deze eventjes. Eventjes lekker los met Black Bandits en Burning It Down. op je eigen Radio 501. Black Bandit and Burning It Down. Terwijl er hier in de Radio 501 studio, eh, redactieruimte, druk overleg plaatsvindt. Top overleg, kan ik je bijna wel zeggen. En dat heeft alles te maken met Bierfest, Bierfestival nummer 4 in Wiener. Daarover eh, de komende maanden eh, en het volgende jaar is al meer nieuws. Want eh, Radio 501 is er vanzelfsprekend bij. 13 en 14 juli val over de grens bij Groningen. Moet je bij zijn. Maar daarover, eh, ja, in de toekomst veel meer. We gaan even een aantal jaren terug in de tijd. Halverwege de jaren 90, of einde jaren 90 moet ik eigenlijk, eh, moet ik eigenlijk zeggen, was eh, meneer Lenny Kravitz druk bezig met de ene cd naar de andere cd. Inmiddels is er weer een nieuwe cd van hem uitgekomen, Black and White America. Meningen over die cd zijn verdeeld, maar ik heb hem zelf geluisterd en ik vind hem hartstikke lekker. Deze vind ik ook nog steeds heel erg lekker. Lenny Kravitz en It Ain't Over Till It's Over. want het was eh, over en uit met Lisa Bonet. We kennen haar ongetwijfeld nog uit de Cosby Show. Lenny Kravitz en It Ain't Over Till It's Over. Uh, het is dus nu echt voorbij. Ik ga ruimte maken voor eh, de hele lieve en eh, talentvolle Ariadne... die straks jou mee gaat slepen naar 6 uur tijdens de Radio 501 Carousel. Dat wordt weer een muzikale tijdreis. Heel veel plezier daarbij. En mij eh, hoor je aankomende vrijdag weer terug tijdens de Arwin en Johnny Show. En je weet het hè, John Spijker en Barbara Breedijk die komen langs. Je kunt jezelf inschrijven om langs te komen. En dat doe je dan gewoon via studio.radio501.nl. Wees er snel bij, want vol is vol. Mijn grote vriendin uit Almelo. Je moet er geen bier mee drinken, want eh, ze zuipt je keihard onder tafel. Maar een schatje is het wel. Ik sluit af met Miss Montreal, Just a Flirt. Veel plezier bij Ariadne. Doei! I met you in a bar. I never thought it would come this far. Patience is a thing I lack, that's why Dit is Radio 501.